12 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Eurolanden in Brussel wordt al de hele avond gezocht naar een compromis over nieuwe steun aan Griekenland. Of er door de regeringsleiders van de Eurolanden een akkoord wordt bereikt om de Grieken binnen de eurozone te houden, is onzeker. Eerder vanavond sprak de Griekse premier Tsipras apart met de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande. In Brussel zal worden gesproken over een nieuw steunpakket van ruim 80 miljard euro. In ruil daarvoor stellen de Eurolanden harde eisen aan Griekenland. Het is de vraag of de Grieken daarmee akkoord de onderhandelaars in Wenen lijken dicht bij een akkoord over het nucleaire programma van Iran. Mogelijk wordt dit akkoord morgen al bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, is hoopvol, net als zijn Franse collega Fabius. Diplomaten van de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland zijn sinds afgelopen woensdag bijeen om tot een akkoord te komen met Iran. De Mexicaanse president heeft een diepgaand onderzoek gelast... naar de spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis van een beruchte drugsbaron. Joaquín Guzman ontsnapte via anderhalve kilometer lange tunnel... die speciaal voor hem was aangelegd. De politie heeft 18 medewerkers van de gevangenis aangehouden voor verhoor. Volgens de politie moet Guzman veel hulp hebben gehad... bij de voorbereiding van zijn ontsnapping. In Stijn in Limburg is het stoffelijk overschot gevonden van de 18-jarige man die gisteren in de binnenhaven van een boot was gevallen en niet meer boven kwam. Duikers van de brandweer hebben gisteren en vandaag naar de man gezocht. De politie heeft twee mannen vrijgelaten die bij het slachtoffer waren toen hij verdween. Ze waren aangehouden om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Novak Djokovic heeft voor de derde keer het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Servier was te sterk voor zijn uitdager Roger Federer. Djokovic won dit jaar ook de Australian Open. De Wimbledon-titel is de negende Grand Slam-zege van zijn carrière. Het weer, vannacht overwegend bewolkt met af en toe regen of motregen.